de bondscoach. Roep mannen en gaan er weer voor. Wordt de maar het veld der Nederlanden. Roepen alle supporters samen in koor. Nederland kampioen, daar is het om zo te doen. Maar vol. Holland, hup, hup, hup, hier met die keur. Nederland onbetwist bovenaan. Er is geen land dat ons nog kan verslaan.